van 8 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Na een urenlange klopjacht is de man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn hoogzwangere vriendin heeft doodgestoken. De vrouw van 34 werd gisteravond neergestoken bij haar huis in Lopik. Zij en haar ongeboren kind overleefden dat niet. Haar partner van 41 werd vanmorgen voor het laatst gezien in de auto tussen Linschoten en Oudewater. Tientallen agenten rukten uit om de man op te sporen. De verdachte is gearresteerd in een natuurgebied bij Linschoten. Hij is gewond en moet eerst behandeld worden voor die verhoord kan worden. Amsterdam wil het lerarentekort aanpakken door reiskosten voor een deel te vergoeden en parkeerplaatsen ter beschikking te stellen. De gemeente trekt daarvoor de komende twee jaar 400.000 euro uit. Het tekort aan leraren wordt steeds groter. Naar verwachting zijn er over drie jaar in het basisonderwijs alleen al ruim 400 vacatures in Amsterdam. Het plan van de Republikeinen om Obamacare in zijn geheel af te schaffen lijkt geen meerderheid te gaan halen in de Senaat. Drie Republikeinse senatoren hebben gezegd het plan niet te steunen. Daardoor is er geen meerderheid voor het plan. Vannacht werd al duidelijk dat de nieuwe zorgwet van president Trump geen meerderheid haalt. De leider van de Republikeinen in de Senaat zei toen dat Obamacare maar helemaal geschrapt moet worden zonder dat er een nieuw zorgstelsel voor in de plaats komt. Maar ook dat plan lijkt nu dus te gaan stranden. En de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zit erop. Het is de 101ste editie. Er verschenen ruim 42.000 mensen aan de start. Bijna 800 mensen haalden de finish niet. De wandelaars lopen 30, 40 of 50 kilometer per dag. Aan de tocht doen mensen uit 71 landen mee. Het weer dan nog, het blijft vanavond nog lang warm. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen wordt het broeierig warm met 27 tot lokaal 32 graden.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 De komende uren gaat het stof uit je oren. Geen lompen, maar zware metaal. Presentatie Angela Jansen. The Rockwitch. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Geen Lompen, maar Zware Metalen. En eh, als openingsnummer heb ik een eh, oudje. Nou, een oude nieuwe eigenlijk. Eh, het is mijn eerste liefde op het gebied van metal. En dan heb ik het over Black Sabbath. En van hun gaan we luisteren naar Pigs uit 2009, de remastered version. black masses. Evil minds that plot destruction. Sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning. As the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind. wash my hands. this world stops turning. Ashes where the bodies burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. Underneath the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah. goed begin is het halve werk. We gaan door met Blind Guardian. Persoonlijk vind ik dat best wel een hele fijne band. En van hun album Beyond the Red Mirror gaan we luisteren naar Twilight of the Gods. voor de volgende gaan we naar onze oosterburen. En het album heet Muta. Het nummer heet Ich Will. En de band Ramstein. Yes. Ich will. Black label Society. En van hun album Scullet, waarop eh, Dimebag nog te horen is. En Dimebag is in, zeker in de metalwereld een, eh, best wel een naam op gitaargebied. En van hun gaan we luisteren naar 13 Years of Grief. onmiskenbare gitaargeluid van Daryl Dimebag. Helaas al een poosje niet meer onder ons. Volgende album heet Plagues of Babylon. En het nummer waar we naar gaan luisteren heet Cthulhu. En de band heet Iced Earth. hands are drawn to hate's eternal storm. The beast screams its name, it howls for more. This spawning creature rises to Ja, de volgende is uh, alweer een wat oudere. En uh, van een van de Big Four. En van hun album Master of Puppets gaan we luisteren naar het titelnummer. En dan heb ik het over Metallica. Van Metallica gaan we naar Fintroll. Een band die zich qua stijl mag scharen onder de noemer folk metal. En van hun album Blood Swept gaan we luisteren naar Draken. ga naar eh, Gods of Violence. Eh, het album en het gelijknamige nummer. En de band heet Creator. nummer is Seven Seal van Flotsam en Jetsam. Eh, dat was de laatste voor dit uur. Want eh, het eerste uur is weer omgevlogen. Ik hoop u dadelijk na het nieuws en de boodschappen weer terug te zien.